Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht... en het Afrika Studiecentrum in Leiden. Vaak zijn de vrouwen in het land van herkomst door beheksing zo bang gemaakt... dat ze alles doen wat de mensenhandelaar eist. In Arnhem is een peuterspeelzaal de afgelopen tijd twee keer beschoten. Het gebeurde s'nachts, waardoor niemand gewond is geraakt. De politie denkt niet dat de peuterspeelzaal bewust als doelwit is gekozen. Volgens de politie is de kans groot dat iemand een wapen wilde testen. De peuterspeelzaal is voor de zekerheid voorlopig op een andere locatie ondergebracht. Na de hevige overstromingen gisteren in de Georgische hoofdstad Tbilisi worden nog twintig mensen vermist. Twaalf mensen zijn verdronken toen een rivier buiten zijn oever strat door zware regenval. Ook de dierentuin kwam onder water te staan en verschillende dieren wisten te ontsnappen. Een aantal beesten is terug in de dierentuin, maar negen roofdieren worden nog vermist. In Tbilisi zijn een paar dieren door de politie doodgeschoten. De coalitiepartijen en het kabinet zijn het definitief eens over de herziening van het belastingstelsel. Na overleg zei PvdA-leider Samsom dat het tijd is om de uitnodigingen aan de oppositiepartijen te versturen om verder te praten. Bij het overleg waren behalve Samsom ook premier Rutte, vicepremier Ascher en VVD-fractievoorzitter Zelstra aanwezig. Het nieuwe belastingstelsel moet eenvoudiger worden. Over de precieze inhoud van de overeenkomst liet Samsom niets los. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden.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 It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. let you down. Take your parachute and go. Take a Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. a Stop you ever getting sorrow. And if the wind wave to me as you are falling.